Zes uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden... moeten overgenomen worden door een andere zorginstelling. Dat zei staatssecretaris Van Rijn tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee een voorstel over dat door de coalitie was ingediend. De staatssecretaris wil dat er scherper inspectietoezicht komt... en ook wil hij dat het personeel meer en betere bijscholing krijgt. In zes plaatsen worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De inwoners van Alkmaar, Groesbeek, Sertogenbos, Krimpenerwaard, Nissewaard en Os konden in maart niet stemmen, omdat in hun gemeenten een aantal plaatsen werden samengevoegd. Nu deze herindelingen per 1 januari een feit zijn, mogen ze vandaag alsnog naar de stembus. De aanslag op een synagoge in Jeruzalem heeft een vijfde leven geëist. Politieman die in het vuurgevecht met de daders gewond raakte is volgens Israëlische media overleden. Bij de aanslag drongen twee Palestijnen gisterochtend een synagoge binnen. Ze vielen de bezoekers met bijlen, messen en geweren aan. De daders werden door de Israëlische politie doodgeschoten. Om de economie te laten groeien is een hervorming van het belastingstelsel op dit moment het belangrijkste. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Na de verhoging van de pensioenleeftijd en de aanpassingen van de woning- en arbeidsmarkt is het nu tijd om het belastingssysteem aan te passen, vindt Knot. Hij denkt aan een lagere lasten op arbeid en een modernisering van de vermogensbelasting. Een Amerikaans bedrijf dat wereldwijd legale cannabisproducten wil verkopen... gaat daarvoor de naam van Bob Marley gebruiken. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de familie van de reggae-legende... die ook bekend stond om zijn gebruik van hash. Onder de naam Marley Natural gaat het bedrijf joints, maar ook huidverzorgingsproducten op de markt brengen. Het weer, veel bewolking, maar geleidelijk klaart het op. Het eerst in het noordoosten, blijft vrijwel overal droog en het wordt vandaag 9 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Nieuwendijk en Werkendam 2 kilometer file door een ongeluk. Bij Werkendam is daardoor de rechterreis ook dicht.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 goodbye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 9. 诉。 por el sudor de su mano.